Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Topman Gerritsen van de Autoriteit Financiële Markten roept banken en overheden op opener te zijn over de risico's van de schuldencrisis. Gerritsen, oud-topambtenaar op het ministerie van Financiën, zegt dat we net als in de crisis van eind 2008 langs het randje gaan. Volgens hem moet het vertrouwen van de markt worden teruggewonnen door eerlijk te zijn, niet door de realiteit uit de weg te gaan. Afgelopen zomer was er elke dag onderbezetting in de zorg, zegt beroepsorganisatie Nu91. Die had een speciaal meldpunt ingesteld waarop elke dag klachten binnenkwamen van verpleegkundigen en andere verzorgenden. In de drie zomermaanden kreeg Nu91 meer dan duizend meldingen. Ze kwamen uit het hele land en alle sectoren van de zorg. In de thuiszorg en de ziekenhuizen was het vaakst gebrek aan personeel. De Russische minister van Financiën Koedrin heeft zijn ontslag ingediend... Hij werd erdoor gedwongen na kritiek op het economische en financiële beleid van Rusland. Hij is daarover oneens met president Medvedev. Ook heeft Koederin gezegd dat hij ontslag zou nemen als Poetin opnieuw president wordt en Medvedev premier. Poetin kondigde zaterdag aan dat hij weer president wil worden. Medvedev was woedend over de uitlatingen van zijn minister en adviseerde hem ontslag te nemen. Koederin was sinds 2000 minister van Financiën en was verantwoordelijk voor een stabiel economisch beleid en het verlagen van de Russische staatsschuld. Ziekenhuis de Tjongerschans gaat in hoger beroep om een deel van het geld terug te krijgen dat het moest betalen voor een afvloeingsregeling. Het ziekenhuis in Heerenveen moest van de rechter in totaal 1,3 miljoen euro betalen aan een personeelsadviseur die was ontslagen. De man had die vergoeding negen jaar geleden bedongen bij zijn aanstelling. De Tjongerschans zegt nu dat zo'n exceptioneel bedrag niet uit te leggen is aan medewerkers, patiënten en financiers. Het weer. Steeds meer bewolkt en vooral in het noordwesten kans op wat regen. Ook morgen eerst nog bewolkt, maar steeds meer zon bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Alleen nog wat files op de ring van Amsterdam, de A10. Na problemen eerder vanavond op de A4. Op de A10 Zuid staat tussen Diemen en Oud-Zuid 4 kilometer. En op de A10 West tussen de afrit IJmuiden en Sloten 5 kilometer.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 Eh, Fields of Fire is misschien wel een van de grootste hits die afkomstig is van die CD. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Peter Cooper, hij heeft het over een song. Every morning I, I wake up I find the sun is so blue Every morning now I wake up I find the sun is so blue Cause there's always something happening yeah, That's gonna remind me of you There's always something happening always told me you was more than just a friend. You always told me you was more than just a friend. When I needed your help so bad, there wasn't given no helping hand. When I needed your help so bad, yes, there wasn't given no helping hand. See, I know I just ain't wrong No matter what you might say I know I ain't that wrong But how could you tell me anyway Cause now you live my life before it had begun How could you tell me anyway now You live my life before it had begun well, there's one thing that you can't deny. You're running in my blood. Should I love you or should I hate you? Well, I don't know. So help me out. Well, what's done has all been said and done But I tell you, my life stays so cool What's done has been done and said with my life just stays so good I hope one day we shape up Now the story has been told I hope one day we might shape up Now the story has been told Fine of Fine Art of Music, zo heet deze cd, is uitgebracht door eh, de KRO. Eh, daar worden nog eens een keer wat eh, muziek opgenomen. En die mensen, dat zijn allemaal singer-songwriters die regelmatig te zien zijn daar bij de KRO. Worden live opnames van gemaakt, zoals ik al zei. En die komen dan op deze cd te staan. En zo ook deze dame, Kim Carnes, Still Warmed by the Furl. Oh, the sun's coming through Little cracks in the shade Take a long look at you And I'm still amazed You're the king of my heart You're the spark in my eyes I was straight out of love you saved my life. your love linger until I'm still warm by the thrill. There's a dew on the grass In a mist on the hill Will I always be there yeah, baby, I will. In this tattered old world where the. the thrill, the thrill, still warm by the thrill. En of je deze dame nu hoort met een heel grote band achter zich of gewoon alleen zomaar met haar gitaartje, het klinkt gewoon voortreffelijk. En datzelfde geldt ook voor een man uit Amerika, Jeff Talmadge. Wild and Precious Thing. Sometimes you have to guess how the story ends Maybe you're the one who gets away Do you remember that misty night? The sparrow beat his wings Against the glass as if Our light inside were day Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing Did you watch the hours pass? There was a clock in every room How could you miss? The time was winding down footstep in the hall And every dream in every little town Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing a rowboat on the ocean A candle in the snow A moon so bright it could take your breath away And someday the day may come When you heed the highway's call And then I'll say a prayer And hope that you're okay Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing So be careful what you touch You're stronger than you know and precious things will break before they bend careful where you go This town can break your heart The fabric that gets torn will never mend Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing wild and precious thing. De ingetogen muziek van Jeff Talmadge. Ingetogen is de muziek van eh, deze drie heren. Rien de Bruin, Arie van der Graaf en Wim van der Kerk of zeker niet hoor. heb het over de Amazing Stroopwafels van de CD Eeuwige Vlam. Altijd samen met zijn vader. Groot als hij was er niet één. Hij paste in geen enkel kamer. En keek over alles heen. Op de kermis een attractie. Spot en hoon bij hem kwam altijd mild was de reactie van de reus van Rotterdam. Hij kwam uit het oude West, twee hoog in de Hoeverne straat. Met zijn schoenmaat 62, Rotterdammer in het kwadraat. Op de is een attractie pot en hond bij hem aan kwam. Altijd wild was de reactie van de reus van Rotterdam. Op zijn verhoogde fiets gezeten, werd hij door ieder nagestaard. Hij die, omdat hij ook moest eten, zichzelf verkocht als aanzichtkaart Leek het op als kostume hulde Rotterdam vlug in schoon. Als ik zie vanuit de verte Welke vlucht de Maasstad nam Denk ik bij die wolkenkrabbers Aan de reus van Rotterdam Altijd samen met zijn vader Groot als hij was een idee. Hij paste in geen enkel kader. En keek over alles heen. Op de kermis een attractie. Spot en hoog bij hem kwam. Altijd mild was de reactie. Van de reus van Rotterdam. deze cd De Eeuwige Vlam met eh, De Reus van Rotterdam erop. Die stamt uit 2001. Eh, Ik heb eh, de laatste keer wat cd's gekregen van iemand. En er zaten maar liefst 10 albums bij van deze Amazing Stroopwafels. dit is niet eh, Glenn Miller hoor. Dit is de CD Night and Day. Chicago. Big Band. En je kent het hè? In the Mood. Deluxe, heet deze cd van uh, En daar staat een van hun eh, misschien wel bekendste nummers op. alhoewel, het is wel de 7 minuten uitvoering hoor. No Ordinary Love. Ik weet niet of u wel eens ooit eh, op zaterdagmiddag luistert naar de, de strepen van Spits. En als ik dan strepen zou mogen geven aan deze cd, dan zou bandje nummer 5 toch zeker net zo goed uit de verf komen als bandje nummer 1 wat u daar net gehoord heeft. No Ordinary Love. Ik zeg al 7 minuten zo ongeveer. Dit nummer duurt wat korter. 5,45. Ze maken alleen maar lange nummers. Die Jade. Luistert u maar eens naar. The Kiss of Life. strepen <laughs> verdient, deze cd. Nou ja, goed, het is al een hele oude cd. Hè. Hij stamt uit 19, eh, moet ik even spieken hoor, 1992 alweer. Dus het is een hele oude cd in de muziek. Maar, dat wil niet zeggen dat hij niet mooi kan zijn. Hè? U weet het, ik ben helemaal niet eh, hit-related, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen als iemand tegen mij zegt van... je moet alleen maar hits draaien, weet u dan wat ik tegen hem zeg? Nou, ik zeg dan dit, net als de straatklinkers. bekijken mooi. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snoor. Het is toch nooit zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp, want zo het geen zin. Ik vraag aan mijn bos of ik een kon ik huil verwonderd en vraag me waarom. Ik wil om vertel, maar ik zei het nooit. Ik luip hier om en zong gouden dit light. Loop naar de pomp, bekiek het maar. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit Het is toch nooit zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp, want zo van zin. Ik zag met mijn vrouw in chic restaurant. Het duurde wat lang en vlees was verbrand. Ik heb de oude ober een mijn jas getrokken. En vrouw ruikt gramnieder, dat kist toch nooit mok lunchte, mijn fiets is terugbreng. Hij laat voor naar en ik begon te zingen. Loop naar de pomp, bekiegen Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch niet zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp, want zo het geen zin. een tijd terug, eh, toen heb ik eens een keer een uh, avondvullende tekenfilm gezien. En daarin zong eh, Vanessa Williams The Colors of the Wind. En toen dacht ik bij mezelf van, wat heeft die dame een prachtige stem. Ik ben eens wat verder gaan zoeken en kwam een cd tegen, ook alweer van jaren geleden, The Sweetest Days. En daar klinkt ze ook wel heel mooi op hoor. De titeltrack van die cd. I saw you with The both of you were making eyes You did it right in front of my face As if I had no pride And now you're always working late You never had much time for me And you're expecting me to believe That you're not out for she Tonight I give you my surprise I hope that you won't mind I'm giving you an apple with now, baby. I found another, and he. and he ¡Gracias! heeft gewerkt voor eh, Utrecht als uh, wethouder. Is zanger, schrijver, producer. Dat is deze man niet. Het is een echte duizendpoot, deze Henk Westbroek. Als jij je kleren aantrekt zonder haar en haast zonder bijna te kijk ik naar een omgeving to see behind your eyes. dame een keer een songfestival. You are standing in the cold, you are standing alone. I could offer you more, more than I ever did, more than I will. En tijdens het eh, tellen van de stemmen mocht zij één liedje zingen. En dat was meteen de grote doorbraak voor Victor Laszlo. En dit is een prachtig nummer wat zij eh, heeft, zelf heeft geschreven. If I Go. Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Als ik dat tegen u zeg, dan zegt u, oh ja natuurlijk, de jazzpolitie.